Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De PvdA wil de AOW-leeftijd flexibel maken. Wie langer doorwerkt, bouwt meer AOW op. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de PvdA... met de titel Een verbonden samenleving. De partij wil daarmee het vertrouwen terugwinnen van kiezers... die tegen samenwerking met de VVD waren. In het programma staat verder dat het eigen risico in de zorg moet verdwijnen... dat sollicitaties bij de overheid altijd anoniem moeten gebeuren... en dat er meer geld naar defensie moet. Ook wil de PvdA dat er 100.000 banen komen voor conciërges en assistenten op scholen en voor toezichthouders in het openbaar vervoer. De verdachten van het neerhalen van vlucht MH17 moeten misschien voor een Nederlandse rechter verschijnen. Het kabinet treft daarvoor al voorbereidingen, zegt minister van der Steur. Er komt geen VN-tribunaal omdat Rusland daartegen een veto heeft uitgesproken. Daarom wordt nu gekeken of een van de betrokken landen de daders kan berechten. Ook kan er een internationaal tribunaal komen dat niet onder VN-vlag opereert. Bij alle opties zijn er nog wat juridische obstakels, zegt van der Steur. Er komt geen salafistenschool in Rotterdam, meldt RTV Rijnmond. De gemeente heeft de investeerders uit Qatar ervan overtuigd om van de plannen af te zien. Ze hadden voor 1,7 miljoen euro een oud ROC-gebouw gekocht en wilden daar een salafistisch instituut van maken. Wat veel weerstand opriep in de Rotterdamse politiek. De eigenaren in Qatar zeggen nu dat ze geen onrust willen veroorzaken en dat ze het pand graag willen verkopen aan de gemeente of een andere partij. VVD-fractieleider Zeilstra heeft geen goed woord over voor het verdwijnen van Zwarte Piet bij RTL. De zender kiest voor schoorsteenpieten met alleen roetvegen. Zeilstra noemt dat een heel domme zet. Hij zegt dat RTL hiermee het Sinterklaasfeest vermoordt. Eerder vandaag zei minister Ascher juist blij te zijn met het besluit van RTL, omdat het volgens hem tijd is voor verandering.